De Johannes Kepler brengt ongeveer 7 ton voedsel, kleding, brandstof en apparatuur naar het internationale ruimtestation ISS. De energie van het ruimtevrachtschip wordt opgewekt door 16 zonnepanelen van het Leidse ruimtevaartbedrijf Dutch Space. De Johannes Kepler werd de afgelopen avond gelanceerd met aan boord van, aan boord van een Ariane-raket. Het was de 200ste keer sinds 1979 dat Europa met die raket de ruimte inging. De Haagse rechtbank heeft oud-politicus Roel van Duin gelijk gegeven in een proces over vertrouwelijke AIVD-documenten. De zaak begon twee jaar geleden toen bleek dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Duin tientallen jaren had geschaduwd. De oud-provo-leider voelde zich in zijn privacy geschaad en eiste inzage in zijn hele dossier. Maar de AIVD gaf hem alleen inzage in de documenten tot 1982. De latere stukken moesten volgens de dienst vertrouwelijk blijven om bronnen te beschermen. De rechtbank zegt nu dat dat argument niet opgaat voor documenten van politie en justitie. De AVD moet de verzoeken van Van Duin nu opnieuw beoordelen. Op een veiling in Londen heeft een groot zelfportret van Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol een kleine 13 miljoen euro opgebracht. Volgens het veilinghuis Christie's is dat twee keer zoveel als werd verwacht portret van de in 1987 overleden Warhol dateert uit 1967 en behoort tot een serie van elf grote zelfportretten. Het weer nog helder, hier en daar ook nevelig of mistig.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM turns into gold. Yes.